Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Syrië Geld zegt Amnesty International in een rapport. Sinds de Syrische burgeroorlog begon in 2011... zouden tenminste 65.000 mensen zijn verdwenen. Amnesty sprak mensen die gedwongen werden te betalen voor informatie. Sommigen verkochten hun huis, anderen gebruikten hun spaargeld. En niet altijd klopte de gekochte informatie. Mexico heeft de eerste stap gezet op weg naar het legaliseren van marihuana. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat elke burger het recht heeft marihuana te gebruiken. Dan ook mag iedereen het kweken voor persoonlijk gebruik zonder winstoogmerk. De uitspraak van het Hof is opzienbarend. Mexico heeft een erg conservatieve drugswet die geen onderscheid maakt tussen soft en harddrugs. En al jaren is het land verwikkeld in een gewelddadige drugsoorlog die al aan meer dan 100.000 mensen het leven heeft gekost. Bart van U, de man die verdacht wordt van de moord op Els Borst, heeft geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis in Scheveningen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt een bericht van het AD daarover. Volgens het ministerie is hij niet buiten de zogenoemde beveiligingsring geweest. Het AD meldt dat Van U is overgeplaatst naar de gevangenis in Vught. De woordvoerder van het ministerie kon dat niet bevestigen. De VN waarschuwt voor het oplaaien van de burgeroorlog in Zuid-Soedan. Het leger en de rebellen vullen hun wapens en munitievoorraden aan en schenden daarmee het vredesakkoord uit augustus. Ook wil president Kier in strijd met het akkoord nieuwe provincies stichten. Dat plan kan volgens de VN leiden tot een nieuwe golf van geweld. Bij de burgeroorlog in Zuid-Soedan kwamen meer dan 10.000 mensen om het leven. Het weer vannacht trekt een regenzone via het noorden weg. Dan wordt het droog, overdag opnieuw bewolkt met soms regen. In het zuidoosten ook kans op wat zon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 细嗅。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 the one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 ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Hold on to me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 need to eat. Run antelope just a sign.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 This is the living of the night. new spot.